11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar drinkwaterproblemen op Sint Eustatius. Bewoners van het eiland klagen dat er soms urenlang geen drinkwater is door storingen. De ombudsman vindt de verklaring van de regeringscommissaris voor Sint Eustatius niet voldoende. In Den Haag hebben enkele duizenden mensen op het Malieveld gedemonstreerd... tegen racisme in de VS en Europa. Ze droegen mondkapjes en hielden afstand van elkaar. Ook in Groningen is gedemonstreerd, volgens de organisatie door zo'n duizend mensen. Zij zaten op gemarkeerde plaatsen met voldoende afstand van elkaar. Actiegroep Kickout Zwarte Piet roept alle demonstranten van gisteren op de Dam op... om in thuisquarantaine te gaan. Kickout Zwarte Piet was een van de organisatoren. Er is veel verontwaardiging omdat bij de demonstratie door de duizenden deelnemers... onderling geen afstand werd gehouden en omdat de politie niet ingreep. Vanaf 15, januari, vanaf 15 juni kunnen Nederlanders op vakantie naar de meeste landen in Europa, heeft het kabinet besloten. De meeste Schengenlanden gaan van code oranje voor alleen noodzakelijke reizen naar code geel. De verplichting om na een bezoek aan deze landen bij terugkomst in Nederland twee weken thuis te blijven vervalt daarmee. Providers Ziggo en Access for All moeten de IP-adressen en domeinnamen van de downloadsite The Pirate Bay blokkeren. Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoge beroep beslist dat de Pirate Bay inbreuk maakt op de auteursrechten. De zaak was aangespannen door Stichting Brein en sleept al acht jaar. In 2012 veroordeelde de rechtbank Den Haag Ziggo en Access for All tot blokkeren. De Tweede Kamer heeft tegen het Mercosur-verdrag gestemd een handelsakkoord tussen de EU en een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Het overgrote deel van de oppositie en coalitiepartij ChristenUnie waren tegen... vanwege onder meer de lagere standaarden in de landbouw in de Zuid-Amerikaanse landen... en het feit dat er geen dwingende afspraken zijn gemaakt om de Amazone te beschermen. Het weer. Vannacht koelt het af tot 12 graden, morgen 18 tot 26.